uur. Goedenavond, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Onweersbuien en heel veel regen. In Griekenland, Bulgarije en Turkije is het noodweer. Minstens 11 mensen zijn omgekomen. Correspondent Thijs Kettenis is in Athene en ziet dat het met bakken uit de lucht komt. Veel wegen zijn eh, veranderd eh, eh, in, hier in de rivieren. Ja, er is eigenlijk niemand op straat, behalve mensen in, lange files in auto's. Ehm, het is hier natuurlijk ook spitsuur, dus mensen moeten van en naar hun werk. of eigenlijk, die gaan naar huis vanaf hun, vanaf hun werk. en ook op sommige plaatsen in de stad is de stroom uitgevallen. De hevige regenbuien komen door weerfenomeen El Niño... waarbij daarbij warmt het water in de oceaan op. En doordat er meer water verdampt, is er dan ook meer regen. De mensen achter de app TikTok zijn vandaag bij de Tweede Kamer langs geweest. deden ze om te praten over het vertrouwen. Want veel politici hebben dat niet meer in de Chinese app. Wat willen ze veranderen met een speciaal project, vertelt mijn tech-collega Nando. Dat is het plan van eh, TikTok om uh, data van Europese uh, gebruikers dusdanig te beveiligen... dat het de zorgen wegneemt bij de Europese en ook Nederlandse politiek. Willen ze onder meer doen door de datacentrales van Europese gebruikers te verplaatsen naar de EU... en ook een onafhankelijke partij het laten beveiligen. De zeldzame giraffe zonder vlekken, die ruim een maand geleden werd geboren in een Amerikaanse dierentuin, heeft een naam. Mensen konden online stemmen op vier namen. Dat hebben 40.000 mensen gedaan. De verzorger maakte de naam van het diertje bekend in een Amerikaans programma. Chippakee. Uh, from a lot of we talked to, that was the easiest name for a child to say. De winnaar is Kippekie, wat in het Swahili uniek betekent. Volgens de directeur van de dierentuin vinden de meeste mensen dat de makkelijkste naam om uit te spreken. Het weer, vanavond nog lang warm. Uiteindelijk daalt de temperatuur vannacht naar een graad of 15. Morgen volop zon, droog en dan tussen de 28 en 30 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan ongeveer 10 files. zaken die opvallen staan op de A4 Den Haag richting Amsterdam... voor de Nieuwe Meer een file met 10 minuten oponthoud. Op de A9 Diemen richting Alkmaar tussen knooppunt Diemen en meer 20 minuten... Op de ring van Amsterdam tussen afrit Watergaasmeer en Amsterdam buiten Veldert. 10 minuten vertraging door een auto met pech. Op de A10 Zuid richting Den Haag voor Amsterdam Oud-Zuid. Nog 10 minuten vertraging na een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. De N9 Alkmaar den Helder is in beide richtingen dicht tussen Petten en Sint Maartenzee. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu Nashville. This is your weekly fix of country bluegrass, Americana, and a little bit of folk. From around the world. around at all the faces and I see All the lonely people looking back at me Rich, poor, don't matter, we're all the same Everybody's hungry in a different way We're clawing from up above. I know And en What the World Needs. En What the World Needs is natuurlijk weer een nieuwe National Radio Show. Want we zijn er weer twee uur lang country, folk, Americana en bluegrass. Iedereen van harte welkom. Kruip weer gewoon lekker dicht tegen die speaker of op wat voor manier je dan ook naar de show luistert. Want we hebben zoals gewoonlijk weer een bomvolle playlist. We gaan weer naar bluegrass, want dat is natuurlijk het tweede nummer in de show. Altijd Lonesome River Band en Like a Train Needs a Track. I never was the kind that ever needed needed anyone. I had it all together, and then it all came undone. You held my heart up just like an old outlaw game. And now I'm held captive on this runaway love. is weer tijd geworden voor onze digitale brievenbus. En de eerste inzending komt uit Australië en is alternatieve countrymuziek. Want daar is natuurlijk ook een plek voor op onze playlist. Haar naam is Beth Lucas en ze heeft een nieuwe single uit. En die kondigt ze zelf even aan. I'm Beth Lucas and this is my new single, Hometown. Grew up at the end of a dirt road On the outskirts of a cane farm town Daddy built the house that we lived in de nieuwste single van Beth Lucas. Onze eerste digitale brievenbus-inzending. En die single heet Hometown gaan nu naar een band die heet de Casey Christofferson Band. Dat klinkt eh, bekend. Is dat familie van? Dat klopt inderdaad, want Casey is namelijk de dochter van Chris Christofferson. Hm. Eh, ze heeft een band geformeerd met hele lekkere, die hele lekkere muziek maken. Het is een, ja, eigenlijk een mix van klassieke country en een beetje ja, wat moderne country muziek. Maar ik vind het heel fijn klinken. Op deze single hoor je Casey ook wel meezingen. Maar de lead vocals, zoals ze dat zo mooi noemen, is van Andy Buckner. De Casey Christofferson Band dus. En dit is is Painkiller. sure needs a fix. I got a few bad habits, Lord knows that I need. coming back, keep trying to clean up. But I just can't, I just can't get enough. Love my for the way that she make me feel. There ain't nothing that her touch just can't heal. But I've been losing weight, losing sleep. It's a bitter pill to swallow, but I know I'll need my painkiller. Schallplatte. Man hat total den Kopf voll mit dem, was man so tun soll. Und so geht's jeden Tag von früh bis spät. Dann hängt man noch im Stau fest, weil keiner keinen durchlässt. Die Zeit, die rennt davon, das Auto steht. Am Ende sind die Nerven, doch ich weiß mir zu helfen, sobald es irgendwann mal weitergeht. Ja, Liebe, Lust und Laster sind die besten Pflaster für all die harten Stunden zum Schutz der vielen Wunden, die uns der liebe Alltag so beschert. Ja, Liebe, Lust und Laster und zwar als Erster. Doch nach den vielen Pflichten mag keiner drauf verzichten. Und solange man da gut mitfährt, ist das Leben jeden Penny wert. Es gibt so manchen Morgen, da packen dich die Sorgen und geben dich so schnell nicht wieder frei. Dein Wagen will nicht starten, Geschäfte müssen warten. Die Aktien fallen und du bist mit dabei. Und kommt es auch noch schlimmer, es bleibt ja nicht für immer. Drum sei bereit für eine bessere Zeit. Drugstap en Liebe, Lust und Lastig. Want ja, regelmatig zetten wij natuurlijk op onze playlist ook Duitsstalige countrymuziek. En daar was het nu weer eens tijd voor geworden. Heerlijk toch? Ja, het is ook al een band die sinds 1973 bestaat. Dus ik vind dat daar toch wel eens wat aandacht aan besteed mag worden. En dat vind ik ook aan de muziek van de volgende zangeres. Zij heeft vrij recent een nieuw album uit Gold. Haar naam is Carter Sampson, maar wij duiken nog even terug in de tijd met Everything You Need. broken heart. I was looking for a good place to live. met de muziek van deze dame. Carter Samson, Carter Samson wilde ik zeggen. Waar staat met Everything You Need. En heb je nu ook muziek die jij zelf zo leuk vindt... en je wilt het horen bij ons in de show... mag je natuurlijk altijd een verzoekje aanvragen... of gewoon even iets laten weten aan ons. Onze e-mailadres is info Dus info apenstaartje nashvilleradio.nl We gaan nu even terug in de tijd naar 2007 alweer. En dat klinkt toch best alweer lang geleden. Josh Turner is dit met de Firecracker. sparks started flying like the 4th of July. She gets me so hot and my heart starts popping. We get to kissing, there ain't no stopping. When it comes to love, she ain't no slacker. My little darling is a firecracker. When I light the fuse, I gotta get back quick. You gotta be careful with a dynamite stick. Son of a gun, she's fun to handle And she packs a punch like a Roman candle She's a pack of black cats in a red paper wrapper My little darling is a firecracker We might not all take a roll in the hay Cause we burned the barn down one of these days We're a match made in heaven and it ain't no joke But I sure hate to see it go up in smoke it feels so right She's a firecracker, she's the light of my life She goes off with a great big bang Boys, I tell you, it's a beautiful thing When she takes off, you better hang on tight She's a blonde bottle rocket in the middle of the night When she makes love, she's a heart attacker My little darling is a firecracker the we burned the barn down one of these days. We're a match made in heaven, man, it ain't no joke. But I sure hate to see it go up in smoke. We got a good thing going and it feels so right. Well, she's a firecracker, she's a light of my life. firecracker, she's a light of my life. We got a good thing going and it feels so right. She's a firecracker, she's a light of my life. She's a firecracker, she's a light of my life. Nashville Radio Show. Bluegrass Time. I've lived a dozen lifetimes in 20 some odd years Got no use for trouble Got no use troubled mind. I've had my share of sorrow, more than you could know. Alison Krauss en Union Station en Pain of Troubled Life. We gaan naar de digitale brievenbus-inzending. En daarvoor gaan we naar Muziek van Nederland. De nieuwste single van Patrick Hoes. Dit is Trouble Man. I was so ugly. The doctor slept my mama when I was born. Then he took out his pocket knife, cut off my said, "Lady, if you ain't already picked out a name Go ahead on and call him Trouble Man He's gonna be wild I'm giving you warning He gotta have room Keep an eye on him and hungry looks. I learned you can't go nowhere when you go by the book People all around me earthbound to learn how to fly Upside, downside, outside, sailing on by directions as you can get van Patrick Hoers en die heet Trouble Man. En van country naar volk, dit is Cheryl Wheeler en All the Live Long Day. sun is shining, making this room so bright. And the cats are sleeping, right up on the table, breaking all the rules in plain sight. And there's a cloud-colored moon you night and wishing you were watching too. Through the winter branches dropped your red Maxfield Parish blue. And then a windy night with the stars so bright, the trees just bow and sway. I've been lekker rustpuntje in de show.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 En dat is het gloednieuwe album van Vince Gill en Paul Franklin. En dat album heet Sweet Memories, The Music of Ray Price and the Cherokee Boys. Nou, de titel van dat album zegt het natuurlijk al. De oude muziek van Ray Price weer helemaal nieuw leven ingeblazen... door deze twee grootheden. Want Vince Gill, ja, wie kent hij niet? En Paul Franklin, ja, misschien zal die naam je wat minder zeggen... maar deze meneer heeft op ik weet niet hoeveel albums... Uh, eh, de steelgitaar gespeeld en is daarin gewoon ook een groot meester. Ik heb vier nummers van het album voor je uitgekozen. De eerste is Kissing Your Picture, tussen haakjes Is So Cold. En daarna Your Old Love Letters. Dit is het Nashville Spotlight Album. Kissing Your Picture is So Cold. country zoals het country hoort te zijn wat mij betreft, As. Ja, maar ik weet, jij hebt een zwak voor deze muziek. Eh, het album Sweet Memories, The Music of Ray Price and the Cherokee Boys. Je hoorde Vince Gill en Paul Franklin. En in uur 2 natuurlijk nog twee nummers van dit album. En we blijven even bij grootheden, want het zijn de volgende twee ook. Dottie West en Kenny Rogers. En All I Ever Need Is You. Sometimes when I'm down and all alone you just like a child without a home. The love you give me keeps me hanging on, honey. All I ever need is you. You're my first love, you're my last. You're my future, you're my past. Oh, loving you is all I ask honey. All I ever need is you. Weather's come and then they go. And we watch the melting snow. Some men search for silver, some for gold But I found my treasures in your soul Oh, honey, yeah And all I ever need is you Without love I'd never find a way Through ups and downs of every single day I won't sleep at night until you say, honey, I ever need is you. hem al kent? Ja. <laughs> ja, ik meen het van André Hazes. Oftewel, ik meen het. West en Kenny Rogers. En all I ever oh, need is you. Ja, dat maakt niet uit. Ja, want wij zaten hier gewoon lekker mee te zingen. En maar goed dat die schuif dicht is, want de eh, luisteraars hadden gewoon gelijk de radio uitgezet. Eh, ik heb nog een digitale brievenbus inzending voor je. Die komt uit Noorwegen. Dat is de nieuwste single van Lisbeth Haug en heet Sometimes in Life. En daarna gaan we naar 1966 met David Houston en Almost Persuaded. yourself Sometimes in life you are going through hell Sometimes in life you can hit the lowest low that's life. this life you're going through You don't always go the way you choose Sometimes you win and sometimes you lose Nashville Radio Show at info at nashvilleradio.nl for your new music, request, and comment.